4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Aan de Mexicaanse oostkust is een orkaanwaarschuwing afgegeven. De eerste tropische storm van het seizoen raast richting dat gebied. Bewoners van dorpen en steden die direct aan de kust liggen moeten hun huis uit.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 Zo'n 150 dieren waren op weg naar het strand dat vlak naast het vliegveld ligt... om daar hun eieren te leggen. Het personeel van het vliegveld moest om de havenklap uitrukken... om een schildpad van het asfalt te halen. Uiteindelijk besloot de verkeersleiding al het vliegverkeer via de andere start- en landingsbanen te laten lopen.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 Het derde uur van de nacht ging anders bij de Vara op Radio 1. De nacht klinkt anders het muziekprogramma van Radio 1... met het muziek van heinde en verre van alle genres en van alle tijden. Zo kan je bijvoorbeeld het komend uur luisteren naar muziek afkomstig uit... Eh, Corsica. We hebben een uh, studiosessie van de Nederlandse zanger Dotan. En er is ook nog cabaret. En dat cabaret dat wordt dan vandaag gebracht door Hans Dorstein. En er is muziek van Miles Kane. Miles Kane die voorheen deel uitmaakte van The Last Shadow Puppets... en van de Britse band The Rascals... En nu doet hij het dan solo en niet heel zonder succes... want dit is een veel gedraaide en veel gedownloade plaat, Rearrange. augustus dan is hij te zien op het Pukkelpop Festival in Belgische Hasselt. U weet doet hij ook nog Lowlands aan. Voorlopig is daarover nog niets van bekend. In ieder geval op dit moment bivakkeert hij in Rusland... voor een optreden in Moskou en Sint-Petersburg. Miles Kane en Rearrange, dat is eh, zijn grote succes op dit moment. Björk, daar kunnen we qua als het gaat om cd's en zo. In september ook het een en ander van verwachte Biophilia, dat is de titel van een nieuw album dat vanavond zal verschijnen. En vanavond dan is de première op het Manchester International Festival... van de Biophilia Tour. En dat is een... Eh, ja, een concert waarbij eh, muziek, techniek en aandacht voor natuur en wetenschap hand in hand met elkaar samengaan. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld en het zal ongetwijfeld ook heel mooi zijn als we Björk kennen. Toch maar even iets uit het verleden van haar. Van tien jaar geleden. All is love. Björk. Manchester de première van wat je zou kunnen noemen een veelomvattend project. Waarin Björk zal optreden met eh, diverse digitale technieken, iPad-applicaties, <laughs> et cetera, et cetera. Maar we nu hoorde nog eens een keer van haar 2001. All is Love. Björk en Biophilia, dat is de titel van het project. En een album naar aanleiding van dat project... dat zal dan in september verschijnen van Björk. Eh, over een uur, dan, eh, dan, ga ik wat weggeven. Maar dan moet je wel wat voor doen. Ik heb namelijk eh, een duo-ticket voor Bospop. Het popfestival dat volgende week in Weert zal worden gehouden. Een ticket voor de zaterdag waar onder andere Anouk en Ringo Starr zullen optreden. Nou, als je een aanmerking wil komen voor dat duo-ticket... dan zou ik zeggen, blijf aan eh, het toestel gekluisterd. Want over een uur dan ga ik een eh, paar vragen stellen. En als je die goed weet te beantwoorden, dan eh, maak je kans op dat duurticket voor het Bospop Festival volgende week in Weert. Nou, even dichter bij huis en wat meer van de korte termijn. Vanavond, maar het is al uitverkocht, een optreden in de Melkweg voor de band Deathcap for Cutie. titel is eh, There's a Burning in Your Heart. Maar nee, <laughs> is geen bedriegt. De titel van dit eh, liedje wat je hoorde, dat is You're a Tourist. En je hoorde er uit Amerika afkomstig band, Bent Deathcap for Cutie... die vanavond zullen optreden in een uitverkochte melkweg. En in het voorprogramma, als je er bent... dan kun je ook nog gaan kijken naar de Head and the Hearts. Dat allemaal in de melkweg vanavond. Dit is uit 1977, 10cc van de LP Bloody Twists for You and I. En daarna een optreden van Hans Dorsteen het naakte bestaan. Maar nu dus eerst 10cc. The world is full of other people. We're quick to laugh when they've got troubles. Ooh. And we put them down, we We're not so hard to know. It's like a roller coaster on and down with motion on a one way street. We can't control our feet. We're on the road. about it's a bright Als u mij buiten het theater tegenkomt, dan zult u merken dat u echt met een schrijver te maken heeft. Want waar ik ook ben, waar u mij ook ziet, op een bankje in het bos... of eh, op een terrasje in de stad of in de trein. Ik heb altijd een pen en papier bij me. Hele kleine stukjes papier en een pen. En als ik een ideetje krijg, dan schrijf ik het op zo'n klein stukje papier. En als ik thuis kom, dan gooi ik zo'n papiertje in de la. Maar eens in de zoveel tijd, dan is die la vol... en dan tik ik die papiertjes allemaal even over. Ik zet ze allemaal bij elkaar. Ik, ik werk ze niet uit, ik zet ze gewoon bij elkaar. Op een gegeven moment dan krijg, je zo'n bladzijde. En op een gegeven moment ik keek ik ernaar en dacht ik... dat ziet er hartstikke leuk uit, dat laat ik je gewoon in de zaal horen. Is voor de liefhebbers. en vroeger zei ik er altijd bij... en als u geen liefhebber bent, dan dondert u maar vlug op, maar dat doe ik niet meer. De tijd is niet ver meer dat God me voor zijn troon roept... maar dat is een stuk minder erg dan vroeger bij de leraar wiskunde voor het bord. Als je de tegenslagen, als je de tegenslagen niet meerekent... de sofs, de dompers, de mislukkingen en de gewone rampen... als je die niet meetelt, is het leven best mooi. Heel soms beseffen we hoe oneindig droevig ons bestaan is... zelfs als het goed met ons gaat... De enige troost die we hebben zijn onze tranen. De gedachte aan de dood wil ook nog wel eens helpen. Wat is het mooist? Op slag dood, dat is het mooist. Na afloop van de voorstelling verkoop ik cd's. Misschien een beetje een harde overgang, hè? Nou... Aan mijn kraampje melden zich vaak bezoekers die nog niks van mij in huis hebben... en die mijn advies vragen wat ze moeten kopen. En dan zeg ik, onvergeeflijke melodieën... dat is een verzameling van de leukste nummers die ik heb gemaakt. Zeg maar de best of. En dan schieten de mensen altijd in de lach en dan roep ik... ja, ook sukkels hebben een best of. ze, hebben in, ze hebben in Afrika een schedel gevonden van 7 miljoen jaar. Wat werden de mensen vroeger oud, hè? Wat is niet leuk, wat is niet leuk als de pornofilm begint nadat je je hebt afgetrokken? Dat is niet leuk. Nostradamus, Nostradamus heeft veel rampen voorspeld... maar ik kom in zijn boek niet voor. Komt jongens, komt jongens, pakt allemaal een schaar... dan gaan we de natuur in om reigers een poot af te knippen. Reigers kunnen heel goed op één poot in het weiland staan... dus twee is nergens voor nodig. En dan komt er opeens een bladzijde, daar staat boven, daar staat boven alles met duif. Alles met duif. De beste duiven staan aan wal. Zoeken naar een duif in een hooiberg. Als er één duif over de dam is, volgen de meer. Je zoekt naar de duif, maar je zit erop. Als je het over de duif hebt, trap je hem op zijn staart. De beste duif struikelt wel eens. Schoenmaker hou je bij je duif. De duiven zijn zuur. Eén duif brengt nog geen lente. Een miljoen ook niet. Ze stomme beesten. En de laatste vind ik het leukste, maar die heb ik zelf bedacht. Een vrouw en een duif zijn de pest op een vuif. Overpijnzingen over mijn vorige chauffeuse. Ze beweegt zich naar de auto toe als een plomp en zompig moerasdier. en ben ik nog mild. De Volvo kreunt als ze instapt. Als we de snelweg bereiken, als we de snelweg bereiken... stuurt ze zo overdreven. Ze heeft onverdraaglijke praat als de auto weer eens niet weg wil rijden. Oh, geen wonder dat hij niet van zijn plaatsje komt. Het handremmetje staat er nog op. Ze heeft een te harde stem. Als zij over het leven praat, wou ik dat ik dood was. Ze, mop, ze moppert op vakantiegangers, maar heeft zelf de achterkant van een caravan. Ik heb dan ook vaak zin om haar achter de auto. Ik krijgen een leuk gedichtje over vuurwerk. Het vuurwerk is prachtig, ja, het is schitterend, het is groot. Van oh en ah, de kleuren worden steeds gemener. Daar gaat een loods en een container. ik ben niet alleen cabaretier, maar ik heb ook een uitvindersbureautje. En zo heb ik al het patent aangevraagd op een verrekijker met mistcorrectie... en op een fotocopieapparaat met stijlverbetering. Maar ik kwam pas goed op dreef na mijn verblijf in een inrichting. Uit de tijd daarna stammen de volgende uitvindingen. Een achteruitkijkspiegel voor leiders aan paranoia... Een speciale ruime doodkist voor mensen met claustrofobie. Een, meeneemschutting voor patiënten met pleinvrees. respect voor binnenvetters. En een mini-keukentje voor anorexia-patiënten. Weet je waar ze het in het cabaret ook liever niet over hebben? Over de pijn in je kop als je je milkshake te vlug opdrinkt. Je krijgt een voorhoofd van marmer met migraine. In het hele cabaret ben ik nog nooit iemand tegengekomen die het daarover durft te hebben. En we ook geen enkele cabaretier zich aan wagen... dat is het onderwerp de stilte in de lift. Dat is de ergste stilte die er bestaat. In de lift, tussen al die zwijgende vreemdelingen... komen alle facetten van je leven aan bod. Wanhoop, Angst om krankzinnig te worden, uitvluchten... flarden van vergeten kinderliedjes, doodsverlangen... en zulk een gecomprimeerde eenzaamheid... dat je er een ander zijn hersens mee in kan slaan. Niemand, niemand durft meer een vin te verroeren. Maar eenmaal heb ik in de lift een vrouw meegemaakt... die zich nergens wat van aantrok... en rustig een appeltje ging staan eten... In de doodse stilte nam ze grote happen uit haar goudrenet. Het klonk als Hiroshima. Ze gingen gemoedereerd mee door tot de bovenste verdieping. Die vrouw was een heldin. Ik ben geen heldin. Martin is geen heldin. Wij zijn geen heldinnen. Je la plus belle des chansons. Elle relie Elle chante chaque terre chaque pays dans ces mots que les temps leur ont appris. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va et repart chaque fois. Et quand elle eles nous voilà, on loue outra una mondo più povero ne va, si pesa per rispondere a dignità. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va, elle dit, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais mais je m'en vais. Su meno e mi je sais mais je m'en vais. Que c'est mieux que mine boy, à Daron Gezond, er i regnet og jorden. que seria que Song. Ik zou je maar eens even bijpraten van wat je zo de afgelopen kwartier hebt gehoord. Er was Ten CC, For You and I, zongen de mannen van Wel Eer van de LP Bloody Tourists. En vervolgens had je Hans Dorrestein, het naakte bestaande titel van de sketch die uit 2005 komt. En vervolgens de mannen van Imovrini ik ga de titel niet noemen, want dat is Corsicaans. <laughs> dat zal ook ongetwijfeld eh, verkeerd uitspreken. Eh, in de loop van de dag dan zal in ieder geval de playlist eh, van dit programma de nacht ging het anders op de website verschijnen. En dan kan je letterlijk zien hoe de titel precies is van uh, wat Imovrini zong. In ieder geval, de mannen van Imovrini die komen in het uh, late najaar naar ons land toe... voor een optreden in eh, Groningen, Amsterdam en Tilburg. En in Amsterdam zullen ze in ieder geval optreden in de Kerk de Duif... en in Tilburg in de Sint-Jozefkerk 26, 27, 28 november. Dan komen ze naar Nederland toe, Imovrini. Cook. Paul Koek, die was ooit drummer bij de legendarische band de Sex Pistols. En die heeft op een gegeven moment ook gezorgd voor een nageslacht. En daaruit kwam Holly Koek voort. En Holly die heeft eh, zojuist een eh, nieuwe single doen laten verschijnen. helemaal in reggae-sfeer. That Very Night, dat kon je horen van eh, deze Holly Koek een nieuwe single. Dit is Benjamin Paul Balance Drew, oftewel Plan B. Een studiosessie. I'm up in the courts, pleading my case from the witness box. Telling the judge and the drawer, read the same thing that I said to the cops. On the day that I got arrested, I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heartbroken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes a fan of my music. That's why love goes down, makes you lose it. Cause you can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cried tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Now that song by the Zootons Valerie said the jury don't look like they're buying it and it's making me nervous. Arms crossed, screw faced up, I'm trying it. The eyes fixed on me like I'm murderers. They wanna lock me up and throw away the key. They wanna send me down, even though I told them she. She said, I love you, boy, I love your song. She said, I love you, baby. Zo multitalent. Dat is Benjamin Paul Balance Drew, beter bekend als eh, Plan B. Vorig jaar toen had hij een hit met eh, She Said. Dat was vorig jaar zomer. En in die periode toen kwam hij ook langs bij de collega's van 3FM. Giel Bede, die mocht hem ontvangen in de vroege ochtend van 8 juni. En daar bracht hij deze She Said, wat op dat moment in de hitparade stond. Plan B dus. Nu we toch bezig zijn met sessies... Deze is van vorige week van de Nederlander Dotan. En hoor hem nog eens een keer met Daydreamer. I'm sending you an invitation. Come look inside my head. Let's take a man on vacation. We'll dream without a bed. Whoa, whoa. Oh. I'm a daydreamer, come see what I see. I'm a believer, all that I need is the air that I'm breathing, and you here with me. There's nothing more than that. walk the streets of London town. Mm. And in my imagination, oh, we'll be the only ones around. Oh, oh. nothing more than that. So won't you dream with me? Dream with me, dream with me. Oh, won't you dream with me? Dream with me, dream with me. Forget the worries in your head Live a life. is nothing more than that.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 Want daar was de Nederlandse singer-songwriter Dotan te gast. En nu zong zijn nieuwe single Daydreamer. Dotan dus. Dit komt uit Amerika. En hij noemt zich Washed Out. En hij gaat zingen Eyes to be Closed. Washed Out, dat is de naam van eh, Ernest Green, de artiestennaam van Ernest Green. Hij komt uit Perry, de Amerikaanse staat Georgia. En een nieuwe single van hem, Eyes to Be Closed. In het volgende uur, zo dadelijk hier in de nacht klinkt anders... dan kan je een ticket, een duur ticket verdienen voor het Bospop Festival volgend weekend in Weert. Een paar vragen moet je dan eh, beantwoorden. Dat dadelijk dus. Eerst nog even Daan. an icon. If you try to be an icon, then the icon becomes you. If you try to be a model, it'll catwalk over you. If you try to walk in straight shoes, then these shoes will bend you too. If you try to be a kid again, the kid will kidnap you. You know it's true. The guy you know, that's just you. And there is nothing you can do. Just like a door you can get through when there is no one left to fool. Don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself. So don't try to be an icon, come eye inside of you. That picture you've been painting doesn't look a thing like you. I'll agree that it's a nice try, but when your paint is dry, we're all just little icons, super you and super I. You know it's true. The guy you know, that's true. There's nothing you can do, just like a door you can get through. When there is no one left to fool, don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself.